Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. woning in Emmen waar afgelopen middag een explosie plaatsvond zijn verdachte stoffen gevonden. De politie vermoedde al zoiets en had daarom de hulp ingeroepen van de explosieve opruimingsdienst. Die heeft de stoffen meegenomen naar een braakliggend terrein waar ze vannacht nog tot ontploffing worden gebracht. De explosie veroorzaakte een gat in het dak. Twee mannen raakten gewond en zijn aangehouden toen ze het huis ontvluchten. Tien woningen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. Uit veel landen komt scherpe kritiek op het bewind in Syrië, waar het leger opnieuw hard is opgetreden tegen demonstranten die willen dat president Assad vertrekt. Vanochtend bestormden tanks de stad Hama. Alleen daar al zouden zeker 80 doden zijn gevallen. President Obama zei dat hij geschokt is door de vreedheid van het regime tegen de eigen bevolking. en noemde Assad volledig incompetent. Ook Duitsland, Frankrijk en Italië kwamen de afgelopen dag met een scherpe veroordeling van het geweld. En ook minister Rosenthal reageerde met afschuw op het geweld in Syrië. Assad verliest met de dag aan legitimiteit, zei Rosenthal. Hij vindt dat er strengere EU-sancties tegen het bewind van Assad moeten komen. In Duitsland heeft een aantal automobilisten het heft in eigen hand genomen om te ontsnappen uit een lange file. Op de A7 in de buurt van Hannover knipten ongeduldige filerijders een stuk van 2 meter uit een ijzeren afzetting en reden via de vluchtstrook naar de naastgelegen provinciale weg. Volgens de politie is niet meer te achterhalen wie de daders zijn. Darter Raymond van Barneveld is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Europees kampioenschap in Düsseldorf. In de halve finale verloor hij van de Engelsman Adrian Lewis met 11-10. En dan het weer, opklaringen, kans op mist en minima rond 8 graden.